Drie uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer is onverwachts overleden. Keizer leidde de partij van 2014 tot zijn aftreden in 2017. Hij stapte op nadat hij in opspraak was geraakt door de aankoop van een crematiebedrijf. De rechtszaak hierover moest nog plaatsvinden. Keizer was sinds begin jaren 80 actief voor de VVD... en daarnaast ondernemer in onder meer de taxibranche... Premier Rutte zegt dat hij door het overlijden een goede vriend verliest. Henry Keizer was 58 jaar. De Verenigde Staten en Noord-Korea zijn het niet eens over de uitkomst van nieuwe besprekingen over het nucleaire programma van Pyongyang. De twee landen spraken met elkaar in Stockholm. Volgens Noord-Korea is het overleg mislukt omdat de VS niets heeft ingebracht bij de onderhandelingen. Amerika noemt het een goed gesprek en wil over twee weken verder praten. De onderhandelingen tussen de twee landen lagen vrijwel stil... sinds de mislukte top in Vietnam in februari. In Jordanië is een akkoord tussen de regering en de lerarenvakbond. En daarmee komt een eind aan een lange onderwijsstaking. Leraren legden afgelopen maand het werk neer... omdat ze vonden dat ze te weinig betaald kregen. Ze eisten een loonsverhoging van gemiddeld 50 procent. In het akkoord zijn stijgingen afgesproken tussen de 35 en 60 procent... Zo'n anderhalf miljoen leerlingen hadden last van de staking. In de Belgische Ardennen heeft de brandweer langs de kant van de weg... twee giftige ratelslangen gevonden. De dieren zijn vermoedelijk gedumpt. Volgens een ingeschakelde slangenexpert ging het om Texaanse ratelslangen... die vooral in de VS en Mexico voorkomen. Daar zijn ze verantwoordelijk voor het grootste deel van de doden door slangenbeten. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. De temperatuur ligt tussen de 4 en 8 graden.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 left me in the dark. And that it wouldn't take much longer before you break my heart. Sometimes I think I see you sitting at that nice cafe, sitting at that nice cafe. And sometimes I dial your number, but I hang up anyway. I hang up anyway. play school, kept the bracelets that we made. I even saved all of our pennies we got from selling lemonade. Hell yeah. Now do my ladies run this mother? You say hell yeah. Or do my fellas run this mother? You say hell yeah. Now do my ladies run this mother? You say hell yeah. Or do my fellas run this mother? You say hell yeah. Now do my ladies run this mother? You say hell yeah. Or do my run this mother, you say hell yeah. Now do my ladies run this mother, you say hell yeah. Or do my fellas run this mother, you say hell yeah. Now do my ladies run this mother, you say hell yeah. Or do my fellas run this mother, you say hell yeah. Now do my ladies run this mother, you say hell yeah. Or do my fellas this mother. miles away, miles away, but I'm missing you. Yeah. I gotta get out of this broken heart. I gotta get out, but I'm torn apart. I gotta get far away, far away, but I'm needing you. Yeah. This is getting harder by the minute. I keep losing focus all the time can't seem to let you I could leave these memories, but all I remember is your deadly kiss.